Straatman met het NOS-journaal. De Wit-Russen mogen vandaag naar de stembus om een president te kiezen. Dat was de afgelopen jaren een gelopen race, maar president Lukashenko... die voor een zesde termijn gaat, krijgt voor het eerst fors tegenstand van de oppositie. Die wordt geleid door de vrouw van een opgepakte presidentskandidaat. De afgelopen weken bezochten tienduizenden mensen de campagnebijeenkomsten van Svetlana Tiganovskaya. De kans is erg groot dat Lukashenko weer gaat winnen... maar als hij toch minder stemmen krijgt, is de oppositie bang dat hij dat niet zal accepteren en met fraude en geweld de macht zal proberen te houden. De Belgische kustplaatsen Blankenbergen en Knokke-Heist gaan dagjesmensen weren. De burgemeester, burgemeesters besloten dat na verschillende incidenten op de stranden. Er zijn vechtpartijen geweest en door de drukte is het lastig om afstand te houden. In Blankenbergen worden controleposten opgezet... en ook rijden er tussen 9 en 4 uur geen treinen meer naar de stad. Knokke-Heist neemt dezelfde maatregelen. In de Japanse stad Nagasaki is de aanval met de atoombom herdacht. Vandaag, 75 jaar geleden, viel de bom om iets na 11 uur ochtends Japanse tijd. De plechtigheid vond zoals ieder jaar ook op dat tijdstip plaats. De burgemeester van Nagasaki riep in een toespraak op tot wereldvrede... en de totale afschaffing van kernwapens. De herdenking werd bijgewoond door overlevenden en nabestaanden... van de meer dan 70.000 doden die toen vielen. President Trump heeft per decreet economische steunmaatregelen tegen de coronacrisis afgekondigd. De onderhandelingen met de democraten in het congres zijn stuk gelopen en Trump neemt nu het heft in eigen hand. Zo wordt de tijdelijke werkloosheidsuitkering voortgezet, al is het wel minder dan voorheen, en komt er meer bescherming voor huurders tegen huisuitzetting. De democraten hadden ingezet op een veel groter pakket. Het weer, het is heet vandaag met temperaturen van 30 graden op de wallen tot 37 in het zuidoosten. Daar kan het later lokaal ook stevig gaan onweren. Morgen houdt de hitte aan met toenemende kans op een hoosbui, mogelijk met onweer en windstoten.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 High above those city lights. There's a place say you wanna just kick on back. Have a joke and a belly laugh. Have a roll down the tall green grass, cracking up to a dizzy glare. You wanna look out for little Natasha?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 het NOS nieuws van...